Oké, het is 8 uur luisteraartjes en je luistert naar uh, eh, Eurostar Radio. Het is uh, om precies te zijn 1 minuut over 8, een eh, zondagavond 3 februari 2013. En we gaan zo ook de, de tv-stream aanzetten. En welkom kijkertjes. Oké, willen jullie kijken en luisteren? Dan ga je gewoon naar www.eurostarradio.nl en dan scroll je naar beneden toe. En dan zie je programmering en daar beneden staat de tekst en daar beneden staat de tv-stream. En dan kan je me horen en zien. Alleen het geluid via de stream van, eh, van de tv is wel zacht. Dus als je denkt, nou ik wil toch liever de radiostream luisteren. Dan zou ik eh, aanraden om de radio en de beeldstream tegelijk aan te doen. En dan hoor je me alleen eh, qua geluid op de radio wel wat later dan het geluid van de tv-stream. Dus eh, aan jou de keus. Maar de radiostream klinkt wel het geluid wat harder. Of je moet je speakertjes even wat harder aanzetten. Oké, nou wat gaan we doen? We gaan elkaar uitzenden. Alles wordt ook in, beeld en geluid opgenomen, dus later kan je terugluisteren en kijken. Goed, we gaan weer muziekje draaien. Eh, eh, ik, ik, weet niet wel of die nou aan het opnemen is. Oké, we beginnen weer hier zo. Ja, we zijn nu te zien op de radiostream. Dus mensen, als je hem pas aanzet. Ja, oké, hij is nu aan het opnemen. Ik had ook al die tijd aan het uitzenden was. Maar hij is nu, nu echt, uh, echt on air, het beeld. Goed luisteraars, we gaan een leuke muziekje draaien. We beginnen natuurlijk eh, deze live uitzending. We beginnen natuurlijk altijd met eh, een muziekje. En ja, altijd met hetzelfde muziekje. En dat is Plug and Play. Plug and Play. Daar komt hij hoor. luisteraartjes. Uh, ja, nu kunnen jullie me goed horen. Ja, beter ken ik niet. Ik zeg, eh, ik zet even het geluid even weg. jullie horen de muziek wel een beetje op de achtergrond, hoop ik. Dus eh, oké, we zijn live, ook met televisiebeelden. En oké, dus oké, okay. je, je, luistert nu... Naar Eurostar Radio. Luister en kijkt naar Eurostar Radio. Het is nu uh, bijna 11 minuten over 8. Het is zondagavond 3 februari 2013. En ik ben vandaag 53 en een half. Ja, het is over een half jaar. Op 3 augustus word ik 54. Dus, nou. <laughs> dus leuk herkennen niet, hè? Nou mensen, ga lekker luisteren naar D44M met de break around. Stereophonic sound for real. Stereophonic sound for dancing. Stereophonic sound for the romantic. Stereophonic sound for music that is classic. stereophonic sound for dancing. Stereophonic sound for rhythm. Stereophonic sound for dancing. Stereophonic sound for the romantic. Stereophonic sound for music that is classical. Stereophonic sound for dancing. Ping. Pong. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring you new color, new dimension, Ja, oké, sorry dat ik een beetje laat reageer. Uh, oké, via de radiostream. Giantinos met Stereophonic Motor Club. Dus ik heb mezelf niet kunnen horen via de radiostream. Ja, het, het is een beetje ingewikkeld allemaal. Ik zal je vertellen hoe het allemaal werkt. Kijk, ik ben zowel op radio als televisie eh, te horen en te zien. Dan heb ik een aparte radiostream zoals al bekend bij eurasaradio.nl. Dan heb ik een radiostream en dan kan, kan je me niet opzien. Maar als je op de website zit, dan scroll je naar beneden naar programmering. Dus wat gebeurt, je kan daar, als je dat wil, kan je dan eh, naar beneden gaan en dan zie je programmering. En dan zie je dan een, eh, een link, dus eh, Eurostar TV. En die klik je aan. En dan zie je van Bambuster een website. En dan zie je een paar eh, eerder opgenomen eh, proef, proefopnames van mij. En dan zie je een uh, rechterkant van het scherm. Zie je een rood dingetje met witte letters met de tekst live. En als je die aanklikt, kan je me live horen en zien. Alleen het geluid is wel wat zachter. Maar wil je een goed geluid hebben, dan zet je of je volume aan of je laat het beeld aan, je zet het eh, geluid op het scherm van daar zet je helemaal uit. En dan klik je op uh, Eurostar Radio. Een van de dingetjes in Winamp, eh, Windows Media Player of die andere. Klik je aan en dan, ja, het loopt dan wel het beeld en het geluid wel misschien niet zo synchroon. Maar dan kun je me wel horen en zien. Dus ja, we gaan zo even de chat aanzetten. Het is nu eh, bijna 17 minuten over 8. En het is zondagavond 3 februari, 3 februari 2013. En eh, oké, nou ik hoor... Eh, ik vind dat ik op de radio eigenlijk nog te zacht te horen ben. En ik zit toch echt met mijn mond op de microfoon. Voor degene die dat zien. Kijk, de microfoon van de webcam, die gaat eh, via het beeldscherm. En de radioscherm gaat via de microfoon waar ik nu in praat. Dus wat je nu op de televisie hoort, is niet via de microfoon waar je nu mij doorheen ziet lullen. Dat is van de radiostream. Want in de webcam zit een microfoon ingebouwd. En ik kan niet eh, een geluidskaart op twee eh, streams tegelijk laten werken. Dat gaat niet. Dan moet ik toch eens een keer een foefje uitvinden om dat om de tweede computer te doen dat ik apart eh, televisie met geluid. En dan, eh, ja, of twee microfoons met aparte eh, aansluiting. Wellicht dat dat misschien wel werkt, want ik moet via de geluidskaart en de webcam afzonderlijk van elkaar kunnen werken. Tot ik gewoon. Maar ja, als ik twee streams zag, kan dat niet. Hij is, het is of het een of het ander. Dus ja, het, het is een beetje technisch verhaal allemaal. Maar ik vind het hier wel een beetje donker zo. Ik ben helemaal rood daar in het scherm. Als ik hem uitvergroot, dan, eh, dan ziet er alles toch wel duidelijk uit. Alles wordt opgenomen en eh, je kan het later terugkijken. Dus we gaan eh, weer eens een muziekje draaien, lieve mensen. En ja, goh. Drop Dead. Oeh, dat is de titel van de cd. De band heet Heet Bol. Jullie gaan luisteren naar Stones... for Liberty és a Dajlek János Dajlek. day schaartje. Dus dat was eh, prachtig nummer van Hey Ball met Stones for Liberty. Oké, okay, ladies and gentlemen, uh, you're listening to Eurostar Radio. En we zijn, ja, wat je nu ziet, dat is de, de player, hè. Ja, leuk, mooi is dat, hè. Ik heb de stream al, eh, of de, de chat al aangezet. Ik ga lekker alle horen en op de chat. Dus www.eurostar.nl Oké, we gaan naar nou lekker uh, leuk Scampia Doch Was. Ja, leuk, uh, eh, leuk nummer is dit. Dus uh, luisteraartjes. Oké. Okay. De nächste song. Beschreibt die Waren. Die Waren.

ist, wenn wir schauen, ich zum Fenster raus. Was ich dort sehe, versetzt mich in Lachs und raus. Drei Häuser brennen, die Leute kommen angerannt. Sie applaudieren, nein, von doch fürs Vaterland, doch was? Habt ihr euch mal gedacht, doch was? Habt ihr euch mal gedacht? Morgen schlage ich die Zeitung auf. Was ich dort lese, ist gelogen und verkauft. Die Presse schrieb mal wieder Skinhead, Skinhead! Ich muss euch sagen, von eurer Hand, da wird nicht schlechter was. Habt ihr euch dabei gedacht, doch was? Habt ihr euch dabei gedacht? 小白，跟着。 Stereophonic sound for realism. Stereophonic sound for dancing. Stereophonic sound for the romantic. Stereophonic sound for music that is passionate. symphonic sound for dancing. Stereophonic sound for rhythm. sonic sound for dancing. Stereophonic sound for the romantic. Stereophonic sound Stereophonic sound for dancing. Ping. Pong. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring you new color, new dimension, Unser letztes Lied für heute Abend, leider, leider. Jojo. dich komm ich nicht aus. Ich wollte dich auch gleich fragen, du, wie sieht's denn mit dir aus? Wer soll mir sonst meinen Tee machen? Wohin mit all den dreckigen Sachen? Nun gib's doch zu, das ist ja wohl genug. Oder nicht? dich zu mir zu ziehen. Wegen deiner Langeweile und du weißt schon, was ich meine. Denn auch ich könnte dir einiges geben, was du bisher nicht hattest in deinem Leben. Sag mir nur warum ist es nicht schön für uns, zusammen zu sein, zusammen zu sein. helaas, als je dat gebeuren op de televisie eh, stream. Dingen die je niet van mogelijk houdt op de radio. Ja, de mensen die, eh, die via de uh, tv-stream kijken, die zitten nu met rode oortjes. En jullie missen wat die alleen op de radio stream luisteren. Echt waar. 青山。 up in the morning light and look above to the sunny sky. I see the bird, they flying high. It's singing our song full of joy. A hero chiller is laughing, jelling. It delights my soul and my heart is laughing. How people should be, siblings of love. In each other trust if things get tough. I'd like to dance with you today. Come on, my heart. day. I'm so happy I want you to stay. I see the flowers in the color sea. It delights my heart, so shall it be. I see my dearest Miss Bright Eyes With the love my mind is in a haze I hear old children with loving jelling It delights my soul and my heart is laughing Our people should be siblings of love In each other trust if things get tough I'd like to dance with you today Come on my heart, don't go away I'd like to dance with you today from I want you to stay. the shadow of the moonlight, we dream our sweetest dreams. Down by the willows brown, we sing our sweetest songs. In the flavor of the twilight, waiting for the longing, we enjoy our love and looking forward to the light, forward to the light. today. I'm so happy I want you to stay. I'd like to dance with you today. Come on, my heart, don't go away. I'd like to dance with you today. I'm so happy I want you to stay. luisteraartjes. Ja, oké. Goed, dat was uh, Marianne met eh, I'd Like to Dance With You. En eh, daarvoor hoorde je Juan Tinos uit Spanje met het nummer Stereophonic Motor Club. Goed, je bent live in de verbinding met Den Haag, studio uit Den Haag. Maar uniek voor de mensen die het inschakelen. Voor Eurostar Radio is dat uniek. Het is eh, niet wereldschokkend. Of eh, laten we zeggen, we zijn geen pioniers. Oké, dat weet ik. Maar eh, voor het eerst vanavond ook tv-beelden vanuit de studio van Eurostar Radio. Live vanuit Den Haag. En wat je nu ziet zijn twee beeldschermen waar ik op dit moment mee werk. En ja, ik weet dat het technisch eh, eh, beter kan. Maar het is een begin. Het is een begin. Ik ben DJ Jaap en je luistert en kijkt naar Eurostar Radio. www.eurostarradio. En als je dan op de website van Eurostar Radio kijkt, dan ga ik eens eventjes hier een mooi voorbeeldje eh, geven. Even kijken, wat zullen we dat doen? De ene stream of de andere, ja, ik weet het niet. Wat is beter zichtbaar? Oh jee. Nee, nee, die moeten we niet hebben. Oké, nou goed. Ik ga eens even mijn best doen nu. Ik, eh, oh, sorry. Ik zet deze even in de reserve. Nou, die MSN die kunnen we wel uit. Die hebben we niet nodig. Dan gaan we naar start. En dan gaan we naar Explorer. En dan gaan we eens even wachten, want het duurt een beetje lang met deze computer. En eh, we, kijken even. Dus eh, ja, ik, ik eh, lul de tijd even vol, als ik het even zo mag zeggen. Dus Eurostar Radio, je kunt het programma ook naluisteren. luisteren, zowel als na zien. Maar dat gebeurt pas na tien uur vanavond. We hebben de chat ook open. Als ik niet reageer is er niks aan de hand. Ik ben gewoon op de chat. Maar je kan gewoon ook met elkaar chatten hoor. Maar ik ben even, ik heb maar drie schermen. Dus als ik nou, of twee schermen moet ik zeggen. Drie schermen had, ik ik eentje kunnen gebruiken voor de tv, één voor de radio en één voor de chat. Maar ik heb er maar twee op dit moment. En misschien in de toekomst dat dat nog wel komt hoor, met een... Eh, met zo'n, uh, hoe heet zo'n dingetje ook weer, Maar ja, goed, laat maar zitten. Um, goed. Ik ga even wat uitproberen. Uh, de chat. Ja, we hebben een chat. Dat weet ik. Die zit hier. Kijk. Als je nu naar het beeldscherm kijkt, dan zie je nu de chat. Nou, daar sta ik op. En twee uh, botprogramma's portier en Eurostar. naar nou, Eurostar geeft weer wat er allemaal gebeurt op de chat, welke liedjes er worden gedraaid. Ja, eigenlijk is het overbodig, want uh, het is allemaal leuk. Maar op mijn website staat ook al welke liedjes je hoort. Eh, hoeveel luisteraars er zijn. Dus eigenlijk vind ik het van de gekke dat het ook op de, op de chat staat. En, eh, en nou ja, als mensen toevallig luisteren en die deze chat beheren, eh, zou ik u willen vragen om dat eraf te gooien. Want het zit op de website. Dus eh, oké, goed. Uh, dat is dan een huishoudelijke mededeling in principe. Dus we gaan nog meer muziek draaien. En ja, jullie zien mijn lelijke kop even niet. Want ja, waarom zou je de hele tijd naar die vervelende kop van mij moeten kijken? Althans, nou valt dat wel mee. Want ik ben eigenlijk best een mooie man hoor, moet ik zeggen eigenlijk ben ik best wel een lekker ding, weet je. En niet dat ik dat vind, maar ja, er zijn mensen die mij wel zien zitten, ja. Ja, oké, okay, zal best. Ik eh, kan er niet wakker van liggen. Ik, ik word er ook niet, niet opgewonden van, van wauw. Ah, ah, eh, want zo egocentrisch zit ik ook niet in elkaar. Maar we gaan eh, nu een leuk liedje draaien. En dat is zo'n de band Saregama. En dat nummer heet Night Campfire Kalimba 15 Teens. Oké, als je dat horen wil. Hier komt-ie. gebeurt helemaal niks. Nog een keer. Ik vind dat zo raar. luisteraartjes. dat was eh, Gamma met een Night Campfire. Cambela en 15 tunes. En dat, uh, dat liedje moet... moet eh, maar ja, het duurt maar 1 minuut en 34 seconden. Ja, wat wil je verwachten, lieve mensen? Wat wil je verwachten? We zijn gratis, hè? Ja, het kost mij wel een hoop geld. Maar dat, daar hebben jullie niks mee te maken. Hier is Popov met... Trottinet. was eh, met uh, eh, Trottinette, Trottinette. Eh, oh, Joseph Guy, ja, du, du Dupin, uh, weet ik veel. Ik kan mij schelen. goed, allemaal niet interessant. we, draaien, we draaien muziek en daar houden we ons bij. Ja jongens, ik ga niet steeds hetzelfde draaien. Alexander Blue met... Nature Song. Dat nou, een heel mooi liedje. Zeker weten. muziek even op de achtergrond eh, houden. Oké, jullie, jullie zien mij nu. Mensen op de radio en op de tv-stream die luisteren en kijken naar mij. Ik wil even wat kwijt over de troonswisseling dit jaar. Want eh, afgelopen maandag heeft uh, Hare Majesteit eh, aangekondigd dat ze troonsafstand gaat doen op 30 april. op maandag 30 april 2013. En dan willen jullie misschien weten wat ik daarvan vind. Nou, dat mogen jullie rustig weten. Ik ben eh, niet zo'n eh, oranje klant. Ik ben niet iemand die, uh, weet je, ja, wat vind ik ervan? Dat mogen jullie van mij weten. Ik vind het allemaal leuk en aardig, weet je zij heeft geen, eh, niet echt macht, maar zij wel een beetje invloed. Maar ja, wat heb je liever? Een president die politiek eh, gebonden is aan links of rechts of, eh, of midden of weet ik veel wat, of religieus. En die heeft dan bepaalde, uh, laat ik het zo zeggen, een president is partijdag. En de koningin, ja misschien stemt ze ook VVD, ik weet het niet, of CDA, weet ik veel, want dat moet ze zelf weten natuurlijk. Maar eh, als ze haar ambt uitvoert, dan stelt ze zich neutraal op. Of zoals ze mijn part op Rutte stemmen. Dat maakt me geen, geen reet uit. Dat moet iedereen natuurlijk zelf weten. Nou is het mijn partij niet. Ik ben SP-aanhanger. Eh, ik stem er al eh, heel lang op, vanaf begin jaren 90 al. Sinds dat Jan Marijnissen aan de macht is, stem ik ze. Af en toe werden stiekem op een andere partij gestemd, maar het waren hele grote vergissingen. Maar daar ga ik niet verder over uitdaaien. Maar ik vind dat Beatrice best wel, eh, ja, ik zeg het gewoon eerlijk, ik vind dat ze het best wel goed gedaan hebben. En eh, ja, dat Koningshuis zit mij eigenlijk ook niet in de weg, weet je. Maar ik weet zeker, ja, je hebt mensen die zijn er tegen, je hebt felle anti-monarchisten. je hebt mensen die zijn pro-oranje, en daar mag je niks kwaads over zeggen. Nou ja, weet ik ook wat een en ander in het verleden wel gebeurd is wat niet helemaal in de haak is. Maar joh, wie, wie, de, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen zeg ik dan maar. Want ja, ik vind Beatrice zelf nog nooit iets doms gedaan denk ik. En, uh, mag ik dat wel? Ja. Juliana vond ik sowieso een top, uh, maar <laughs> ik vind Beatrice toch ook wel... Eh, ja, ze doen niemand kwaad, toch? Ik bedoel, dan lopen ze te zeiken van, ja, wij betalen, via onze belastingen betalen we de koningin en dit en dat. Of, Kofman, weet je wat het koningshuis per hoofd van de bevolking kost? 30 euro per jaar. 30 euro per jaar. Wat is nou 30 euro, joh? Er zijn mensen die per dag meer uitgeven aan drugs. Ja, zo is het wel, godverdomme. Ja, dan zeg ik het even, nu even keihard, hè. Meer dan 30 euro per dag aan die, aan die rotzooi, aan die heroïne en een andere teringzooi. Hallo, waar hebben we het over? Kijk, denk daar maar eens goed over na. Dan zeg ik gewoon eerlijk waar het op staat. Maar goed. Ik ben niet anti-koninklijk gezind. Ik ben ook geen, niet iemand die graag de vlag uitsteekt, dat weet ik oh. veel wel. Maar voor mij eh, mogen ze blijven. En ik vind het goed dat ze er zijn. Prima. Houden ze. En ik eh, wens Willem-Alexander eh, een hele mooie regeerperiode. Ik hoop dat hij wijze beslissingen neemt. Want een, een vorst hoort toch te zijn voor de bevolking, niet voor de multinationals of voor de politiek. Nee, die zijn voor ons. Voor ons. Klaar, toch? Oké. Nou, ik hoop eh, dat ik duidelijk genoeg geweest ben. En als je het niet met mij eens bent, oké, nou, mag, dat mag. Dus eh, nou, geniet nog lekker verder van de muziek. En eh, nou, tot straks mensen. Unser letztes Lied voor heute Abend. Leider, leider. Jojo. op Eurostar Radio. Kijk op www.eurostarradio.nl ans Heidenmoor allein, da hört ich zwei Raben kreischen und schreien. Der eine rief dem anderen zu, wo machen wir Mittag, ich und du, wo machen wir Mittag, ich und du. Im Walde drüben liegt unbewacht ein erschlagener Ritter seit heute Nacht und niemand sah ihn im Waldesgrund, als sein Lieb und sein Falke und sein Hund, als sein Lieb und sein Falke und sein Hund. Torte geht sein Falk auf frische Beute spät. Sein Lieb ist mit ihrem Buhlen fort. Wir können in Ruhe speisen dort. Wir können in Ruhe speisen dort. Du setzest auf seinen Nacken dich seine blaue Augen sind für mich eine goldene Locke auf seinem Haar. Soll wärmen das Nest uns nächstes Jahr, soll wärmen das Nest uns nächstes Jahr. voor jou. luisteraartjes. Dat was uh, weer een prachtig nummer. Ja. Uh, Oké, nou. Oké. Nou, oké. Okay. zien jullie me nou of niet? Uh, het wordt een beetje lastig nu. Zo. Zo beter. Oké. Je luistert en kijkt naar Eurostar Radio. En je kan ons vinden op www.eurostarradio.nl oh, ik even de microfoon... Eh, ja, oké. Dan kan je ons ook eh, live zien via eh, onze tv verbinding. En dat is www.eurostarradio.nl En dan ga je naar beneden scrollen dan kom je bij programmering. En daar staat in het blauw de link naar de live televisieuitzending. Maar geen nood, we gaan alles online zetten. Via Facebook, via Hives. Maar vooral via ehm, Twitter. Ja, we zitten op Twitter, hè, Eurostar Radio op mijn persoonlijke Facebook, op mijn ik deze radio en televisieuitzending ook eh, online zetten. Dat ga ik vanavond nog doen. Om tien uur stoppen we ermee met uitzenden. En dan is het wel weer welletjes. Dus eh, luisteraars, eh, ja, je kan ook chatten als je wil. Ik heb hier wel een chat, eh, maar er zit niemand op op het ogenblik. Dat vind ik wel heel jammer. Oké, je kunt chatten hè, op Eurostar Radio. Eurostarradio.nl En eh, er is nog niemand op geweest helaas. Dus, eh, maar goed. We gaan deze uitzending ook online zetten, dus je kan terugkijken en luisteren. Alleen de webcambeelden zijn dus zodanig dat het een beetje backstage opname is. Dus eh, dan hoor je soms dingen die je niet op de radio hoort. Eh, je ziet zo natuurlijk niks op de radiostream. Maar je hoort ook dingen die je niet op de radiostream hoort. Dus je kan allerlei eh, nou, dingen zeggen en doen en laten zien. Die eigenlijk niet voor iedereen geschikt zijn. Ik ga jullie straks chockeren. Ik ga jullie straks aan het eind van het programma chockeren. Dan ga ik iets heel smerigs doen. Maar dat merk je zo wel. Dus eh, ja, geen nood eh, mensen. Het is geen porno. Eh, het is geen bloedig een moord- en doodslag dingen. maar het is puur, puur beeld. Een beeld, ja. En, als je het niet leuk vindt, ja, oké, okay, zo. Als je het chockerend vindt, jammer dan. je kan ook alleen luisteren. En als je het leuk vindt, dan is het eh, meegenomen. Als je het niet leuk vindt, ook goed. Nou ja, goed je eh, kunt bij mij alle kanten op. ik ga straks iets heel chockerends doen. Voor de webcam. En daarom zeg ik ook, mensen die alleen maar luisteren, jullie missen een hoop hoor. Maar goed, we gaan lekker verder met eh, de groep Lul. Maar ik ga het liedje wel opnieuw afspelen. Ja, we gaan het liedje opnieuw afspelen. One Week Time van de band Lul met dubbel L, hè? Lul met dubbel L. En ze komen uit Frankrijk. Hier komen ze dan. Lul met One Week Time. En daarna komen er nog twee liedjes. Heel veel plezier. Every come up with something new Just close your eyes and make the best happen. Every day come up with something new. Just close your eyes and make the best happen. Monday, you wake up close to your man. Seems like he's here to stay. out of yesterday. Every day, come up with something new. Just close your eyes and make the best happen. Every day, come up with something. Just close your eyes and make the best happen. Tuesday is gone with another girl. You're completely losing your mind. Wednesday, things will never be the same anymore. You may regret all you said and done. Things will never be the same anymore. You've taken this love for granted. You've taken this love for granted. You've taken this love for granted. Every day come up with something new. Just close your eyes and make the best happen. Every day come up with something new. Just close your eyes and make the best happen. Thursday is such a wonderful day. You come up with an idea, but you don't realize how you made a way. same anymore. You may regret all you said and done. Things will never be the same anymore. You're the only one to blame. You're the only one to blame. You're the only one to blame. Eh, one Week Time, How Many Days and Life Is. Maar nu gaan jullie luisteren naar een mix gemaakt door een eh, hele goede kennis van mij. En eh, dat is Mr. Grimaldi. En dat zijn twee liedjes, Higher en Veel plezier. technology and the beat is tight. I wanna dance all night. Let your mind be free. Her technology and the beat is tight. I wanna dance all night. Dance. Get down. The music, Dance. Get down. the music. I wanna dance all night. Dance to the rhythm, let your mind be free. Get down sound of technology. The music is flowing and the beat is tight. But when I'm with you, I wanna dance all night. Dance to the rhythm, let your mind be free. Get down to the sound of technology. The music is flowing and the beat is tight. But when I'm with you, I wanna dance all night. Hola, oh, hola. Oh, free. The technology and the beat is tight. I wanna dance all night. Let your mind be free. The technology and the beat is tight. I wanna dance all night. Dance, get down. Get down to the sound of technology. The music is flowing and the beat is tight. And when I'm with you, I wanna dance all night. Dance to the rhythm, let your mind be free. Get down to the sound of technology. The music is flowing and the beat is tight. And when I'm with you, I wanna dance all night. Oh. groove. Feel it, come on, let it flow. We're flying higher and higher to the place where love and soul. Feel it, come on, let your body move. Higher and higher, we are dancing to the Oh jij, heb ik jullie te lang laten wachten? Ah. Heb ik jullie alleen gelaten? Hier is Alone van Persia. dat was het weer, hè? Ja. Jullie weten allemaal, hè? Ik hoor een echo. Ik hoor een echo, dat wil je niet weten. Ik weet niet hoe dat kan. Ik weet niet of dat de radio ook te horen is. Gewoon nog steeds de muziek. Goed, we gaan weer verder. Het is nu tien... Nee, elf minuten voor tien. We gaan nog even een leuk liedje draaien. David Lur met eh, Aquarius. Het tijdperk. Het tijdperk waarin we leven. Aquarius. David Lur. weten wat ik beloofd heb, hè? Ik zou iets schokkends doen, weten jullie nog? Iets schokkends. Iets schokkends. Waar heel Nederland over zal praten. Die DJ Jaap, dat is me daar toch heen. <laughs> Hier is het moment gekomen waar ik heel Facebook, Twitter, Hives, heel Nederland, ja, ook ver buiten de grenzen zal schokken met de volgende act. En eh, ja, we hebben nog zeven minuten eh, luisteraartjes. Nog zeven minuten. En dit zal heel Nederland over spreken. Heel Nederland. Heel de wereld. Nou jongens, jullie gaan het zien hè. Jullie gaan het zien. Uh, vanaf en uh, vanaf nu. was het nou ook weer niet, toch? Ja, ja. Let's dus do it, baby. Hier is Atomic Cat met Elevation. anders uit mijn broek zou halen. Ja, dat heb je mooi verkeerd. Oh, een microfoon. Kraantje. En als je geschokt bent, ja, is blij dat je niet gekeken hebt. Alleen luisteren. En als je het gezien hebt, heb je meer gezien en gehoord. hoorntje. het enige probleem is dat je hem niet meer kan gebruiken. Je kunt hem weggooien. Je kan hem niet meer opeten, maar een microfoon doet het altijd. Ja, je moet hem natuurlijk niet van vijf hoog naar beneden vullen. Want dan is hij echt klaar. Dus ik zou bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren, beste mensen. Het was DJ Jaap. En je luistert naar Eurostar. Bye bye, shy shy.